Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Vereniging van Apothekers gaat ook onderzoek doen naar kankerverwekkende stoffen in paracetamol. De NRC onthulde onlangs samen met tv-programma Zembla... dat er in paracetamol van een Chinese fabrikant de stof PCA zit. Die stof is kankerverwekkend bij bepaalde concentraties. Afgelopen vrijdag kondigde minister Van Ark een onderzoek aan naar die stof. De apothekers hebben nu los daarvan besloten om de paracetamol ook te onderzoeken. Het Chinese bedrijf dat de grondstof voor de paracetamol levert... is de grootste producent ervan ter wereld. De politie heeft twee mensen opgepakt na een woningbrand in Haarlem. In het huis vonden de hulpdiensten een overleden persoon... en degene bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. De politie heeft niet bekendgemaakt waarvan de aangehouden personen worden verdacht. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De Tweede Kamer steunt in grote lijnen de invoering van een nieuw pensioenstelsel. Wel zijn er nog veel vragen over de exacte uitwerking, bleek afgelopen avond in de Tweede Kamer. Verschillende partijen willen meer zekerheid dat werknemers door het nieuwe stelsel niet slechter af zijn. Behalve van de regeringspartijen krijgt minister Koolmees ook steun van GroenLinks, PvdA en SGP. Door het nieuwe stelsel krijgen de pensioenen, stijgen de pensioenen eerder als het goed gaat op de beurs. Daar staat tegenover dat ze ook sneller omlaag gaan als het slecht gaat. Ghislaine Maxwell, de vrouw die wordt verdacht van medeplichtigheid aan kindermisbruik door haar ex-partner Jeffrey Epstein, blijft voorlopig vastzitten. De rechtbank in New York wees haar verzoek af om tegen een borgsom van 5 miljoen dollar voorlopig vrij te komen.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 What will they say? Hit me. Yeah, yeah, yeah. It's the one and only. You know I'm mobbing with the D.O.E. Yeah, yeah, yeah. You know the West Coast is back for all you suckers. Suckers. So put something in the air. Put it in Yeah. Suck, Top dog, bite them all. Yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we livin' it up. Taking chances while we dancin' in the party for show. Slip my girl a 44 when she crappin' in the back looking at me strange, but you know I don't care. I step up in this mother, just a swing in my hand. Street quit talking, crip walk if you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on the jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress. the back, sipping on yak. Clipping all the amps, dipping through hood. Compton, Long Beach, Inglewood. South Central out to the west side. west side. It's California love, it's California bug. Got your boy a gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on and my team strong.